Jobboots met het NOS Journaal. Zo'n 1100 wandelaars hebben vannacht meegaan Rotterdam naar Den Haag. De nacht stond in het teken van ondervoede kinderen in vluchtelingenkampen. De gesponsorde deelnemers liepen 40 kilometer en haalden in totaal zo'n 200.000 euro op. Vrijwel alle wandelaars zijn inmiddels gefinished. Er deden ook bekende Nederlanders mee, onder wie Femke Halsema en DJ Sander de Heer. De aandelenbeurs in Japan is fors lager gesloten. De Nikkei-index verloor 3%, het grootste verlies sinds augustus. De daling heeft te maken met de financiële onrust in Europa. Vooral de zorgen rond Griekenland en Spanje spelen een belangrijke rol. Beleggers in Tokio zijn bang dat Japan daardoor minder naar Europa kan exporteren. Ook de andere Aziatische beurzen gingen onderuit. De beurs in Amsterdam opende 0,6% lager. Ook de meeste andere Europese beurzen gaan onderuit. De Chinese crimineel Lai Changqing is tot levenslang veroordeeld voor het leiden van een grote criminele organisatie. Hij was jarenlang op de vlucht en werd vorig jaar door Canada aan China uitgeleverd. De 53-jarige Lai smokkelde voor miljarden aan auto's, sigaretten en olie. Om het te kunnen doen kocht hij veel ambtenaren in China om. Het lukte hem 12 jaar lang om niet te worden uitgeleverd aan China, omdat hij daar mogelijk geëxecuteerd zou worden. Toen China beloofde dat hij in leven zou blijven, leverde Canada hem uit. Chemie- en biotechnologieconcern DSM neemt een grote fabrikant van omega-3-vetzuren voor voedingssupplementen over. Het bedrijf Ocean Nutrition zit in Canada, de Verenigde Staten en Peru. Volgens DSM krijgen veel mensen te weinig vetzuren via hun eten binnen. Met de overname hoopt DSM de eigen voedings- en vitaminetak te versterken. En dan het weer. Wolkenvelden met af en toe wat zon. Later vanmiddag ook kans op regen met mogelijk onweer temperatuur loopt uiteen van 15 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. Morgen verandert er weinig. Dit was het...